Fiji, Fiji, je ha, Fiji, Fuji, Fuji, Fiji, Fiji, Treasure, treasure, Zoek naar nieuwe fiets, zoek naar nieuwe fiets, zoek naar nieuwe, nieuwe fiets. Slomme, slomme, slomme, slomme, slomme, slomme, slomme, slomme, slomme, slomme. Vlotje, vlotje, vlotje, vlotje, vlotje, vlotje, vlotje, vlotje, vlotje, vlotje. Geen blij, nee, nee, geen blij, Hey, hey, hey, hey,